Robert Baltus met het NOS Journaal. In de rouwkisten die na de vliegtuigramp in Oekraïne naar Nederland zijn gebracht... zaten volgens forensisch experts 176 min of meer complete lichamen. Daarnaast zaten er veel lichaamsdelen in, meer dan 500. Het is nog niet bekend van hoeveel slachtoffers die afkomstig zijn. Daarvoor hebben de experts 650 DNA-stalen naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd. Het team dat onderzoek heeft gedaan naar de ramp met vlucht MH17 is terug uit Oekraïne. Vanmiddag landen ze in Eindhoven. De 135 deelnemers worden eerst gedebriefd. Ook worden hun computers onderzocht op kwaadaardige software. Er zou rekening worden gehouden met spionage door Rusland. De Amerikaanse luchtmacht heeft ISIS-troepen in het noorden van Irak gebombardeerd. De aanval bij de stad Erbil was volgens het Pentagon een reactie op een ISIS-beschieting van Koerdische troepen... Die waren gelegerd in de buurt van Amerikaanse militairen. Het bombardement werd uitgevoerd door twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen die 500 ponders afwierpen. Of er doden zijn gevallen bij de aanval is nog niet bekend. De voormalige eigenaren van DigiNotar moeten miljoenen euro's betalen aan het Duitse bedrijf Vasco. Volgens de rechtbank hebben ze te weinig gedaan om hun computersystemen te beveiligen. Hackers kraakten de site van DigiNotar dat veiligheidscertificaten uitgaf voor websites als DigiD en die van de Belastingdienst. De overheid zegde daarop het contract op. Korte tijd later ging DigiNotar failliet. Aandelen die het Duitse Vasco net had overgenomen waren daardoor niets meer waard. Het weer, geleidelijk breiden de buien zich over het hele land uit en daarbij kan het ook gaan omweren. Het is 23 tot 26 graden. Morgenochtend regent het nog steeds, maar smiddags breekt de zon door. Dan wordt het ook ongeveer 23 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor 1 brugge 2 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor 1 brugge 6. En voor Muiderslot 2 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar.